Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is ontruimd. Er zijn scheuren in de vloer ontdekt en dus blijft het gebouw op de campus tot eind deze maand dicht. Hoe de scheuren zijn ontstaan is niet duidelijk. Tijdens de ontruiming waren er tientallen mensen in het gebouw. Zij konden rustig naar buiten. Het gebouw werd vier jaar geleden ook al ontruimd. Toen waren ze bang dat het kon instorten... omdat het dezelfde constructie had als de parkeergarage bij Eindhoven Airport... die een paar maanden daarvoor was ingestort. Het universiteitsgebouw ging toen pas weer open nadat er stalen palen onder de vloeren waren gezet. Bewoners van een flat in Venlo mogen na een halve dag weer naar huis. De flat werd vanochtend ontruimd nadat er een auto vol met explosieven voor de deur werd gevonden. Die was gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bomexperts laten de explosieven ergens anders gecontroleerd ontploffen. En de bondscoach van het Turkse voetbalelftal stopt ermee. Şenol Güneş heeft samen met de voetbalbond besloten om op te stappen... nadat Turkije eerder deze week met 6-1 door Oranje werd ingemaakt. Ook afgelopen zomer ging het niet echt lekker op het EK. Turkije verloor toen drie keer met een doelsaldo van 1 voor en 8 tegen. Op een N-weg tussen Meidrecht en Vinkenveen is vanochtend vroeg een vrachtwagen vol bloemen van de weg geschoten en in een voortuin terechtgekomen. Bij het wegtakelen viel er heel veel bakken met rozen uit. De bewoner zat rechtop in bed toen hij de herrie in zijn tuin hoorde. Het is eh, tien over vijf, ligt dit in je tuin. Voor de tweede keer. Ja. Voor de tweede keer? Ja, acht jaar geleden ook al eh, een vrachtwagen in de tuin. Ja. Je ziet aan de andere kant zie je bandensporen. En hij is gewoon met één band in de berm gekomen. Ja, en als je hier in de berm komt, dan is er voor een vrachtwagen is het dan al te laat. Eh, ja, je ziet het. Hij heeft een aardige smakken gemaakt eh, de hele weg eh, door. De tuin is behoorlijk vernield, maar de bewoner zegt dat hij vooral blij is dat de bloemenchauffeur er goed vanaf is gekomen. Het weer nog zon met af en toe een wolkje vanmiddag. Richting de avond steeds vaker een bui.